nieuws van 5 uur. moet met het NWS De Amerikaanse president Obama heeft voor de laatste keer gesproken op het Correspondence Dinner. De jaarlijkse bijeenkomst van de parlementaire pers waarop de president zichzelf en anderen op de hak neemt. Hij maakte veel grappen over het naderende einde van zijn presidentschap... waardoor hij naar eigen zeggen nu al niet meer serieus wordt genomen... Ook stak hij de draak met de presidentskandidaten. Even deed Obama of hij Donald Trump oversloeg. Maar daarna maakte hij toch nog grappen over de man die waarschijnlijk thuis beledigingen aan Angela Merkel zat te twitteren. Rotterdam treedt vanaf vandaag op tegen oude vervuilende auto's. In het centrum en een aantal omliggende wijken mochten deze auto's sinds januari al niet meer komen. Maar de politie gaat het verbod nu echt handhaven. Het gaat om benzinewagens die ouder zijn dan juli 1992 en diesels van voor 2001. Bestuurders die toch met zo'n auto in de Rotterdamse binnenstad komen... kunnen 90 euro boete krijgen. Volgens de stad neemt de roetuitstoot tot 30% af... door het weren van de vervuilende auto's. Er waren vorig jaar meer stakingen in Nederland, maar ze waren wel korter. In 2015 werd het werk 27 keer neergelegd, blijkt uit cijfers van het CBS. De laatste keer dat er vaker werd gestaakt was in 2006. Toen legden werknemers 31 keer het werk neer. De werkonderbrekingen duurden afgelopen jaar gemiddeld minder dan twee dagen. Daardoor gingen er relatief weinig werkdagen verloren. Bijna vijf weken na de aanslagen in Brussel gaat de vertrekhal van luchthaven Zaventem vandaag weer gedeeltelijk open. Voor de vertrekhal stonden er al tijdelijke incheckbalies, maar vanaf vandaag kunnen passagiers ook in het herstelde gebouw zelf terecht.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 it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you and care. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe.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 fucking delicious. <laughs> Talk to me, girl. Talk to me.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 rhythm that creates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 get a good feeling. Thank you.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 Just you Baby, and me.